Drie uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Er zijn de afgelopen jaren meer mobiele defibrillatoren op straat opgehangen... maar nog niet genoeg voor een landelijk dekkend netwerk. Er zijn nu 25.000 AED's. De Hartstichting en Hartslag Nu willen dat er binnen 500 meter een AED beschikbaar is... voor mensen die een hartstilstand krijgen. Er zijn nog 1775 zones in Nederland waar dit niet zo is. De apparaten kunnen waarschijnlijk niet overal precies in het midden van de zone komen te hangen. En dus schatten de organisaties dat er nog zo'n 3.500 AED's bij moeten. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren de afgelopen avond geprotesteerd. Enkele honderden boeren blokkeerden distributiecentra van supermarkten in Gelderland en Drenthe. Ook werd de toegangsweg naar Eindhoven Airport geblokkeerd met tractoren. En ook de snelwegen A32 en A7 bij Heerenveen werden geblokkeerd. Rond middernacht waren de meeste demonstranten weer vertrokken. De boeren willen een hogere prijs van supermarkten voor hun producten... en ze zijn boos over het voornemen van minister Schouten... om het eiwitgehalte in veevoer te verlagen... om zo de uitstoot van stikstof te beperken. Kamerleden zijn geschrokken over een bericht van de Voedsel- en Warenautoriteit dat die nalatig was nadat eigen medewerkers hadden gewaarschuwd voor het gevaar voor corona in slachthuizen. Nieuwsuur meldt dat twee dierenartsen waarschuwden dat er niet genoeg afstand kon worden gehouden. Maar daar gebeurde aanvankelijk weinig mee. VVD en D66 vinden het niet kunnen dat een organisatie die anderen controleert zelf de regels aan de laars lapt. Parlementsverkiezingen in Kroatië worden zo goed als zeker gewonnen door regeringspartij HDZ. De centrumrechtse partij staat in de exit polls op 68 van de 151 zetels. De nieuwe regering staat voor zware uitdagingen. Door de coronacrisis stortte de toerismesector in en het aantal coronabesmettingen in het land neemt weer toe. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel wind met hier en daar een bui.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 Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh, ooh. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh. oh. Got all this time in my hands. Might as well cancel out. take all my time Go on, make me lose my mind Love is a drug, love is a drug. gevonden. Heeft een draai gevonden.